Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De storing bij DigiD is grotendeels voorbij. Vanaf de middag was het niet mogelijk om in te loggen bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Volgens een woordvoerder lukt dat bij een klein aantal mensen nog steeds niet, maar wordt er hard gewerkt om DigiD weer werkend te krijgen. Wat de oorzaak was van de storing wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van een ernstige mishandeling in Amsterdam. Het slachtoffer werd in december onderuit geschropt... en meerdere keren tegen zijn nek, schouders en hoofd getrapt. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. De aanleiding van de mishandeling was de seksuele geaardheid van het slachtoffer, meldt de politie. De Amsterdamse politie roept getuigen op zich te melden... en heeft een signalement van de verdachte verspreid. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken heeft gezegd dat een wapenstilstand tussen Israël en Hamas heel dichtbij is. Het wachten is volgens hem op het laatste woord van Hamas. Persbureau AP stelde eerder dat de terreurgroep een conceptakkoord al had geaccepteerd. Theo Jansen vertrekt na 12 jaar bij Vitesse. Het clubicoon gaat volgend seizoen aan de slag als hoofdtrainer bij de amateurclub De Treffers uit Groesbeek. Dat uitkomt in de tweede divisie. Als speler kwam Jansen 12 seizoenen uit voor Vitesse. Na zijn carrière kwam, had hij 12 jaar lang verschillende functies bij de Arnhemse club. Het weer. Vanavond en vannacht komt de temperatuur nergens meer onder nul. Het koelt af naar een graad of drie en lokaal kan het mistig zijn. Morgen bewolkt met lokaal kans op hardnekkige mist. Het waait amper en wordt 3 tot 8 graden.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 En mijn thema, de rode draad, is vandaag eh, de trompet. Ja, en dat blijkt niet moeilijk om een gevarieerd programma samen te stellen met trompet. Want als je langs de platenkast gaat, dan kom je die heel vaak tegen. En heel veel mensen denken dat is altijd geschetter en gedoe. Maar dat valt nogal mee als je daar een beetje goed doorheen loopt. Want eh, de trompet staat er ook onbekend dat als je een goede bespeler hebt... dat die fluweel kan klinken en allerlei nuances heeft. Wij hoorden David Lukacs. En die had bij zich eh, een opkomend Frans talent Malo Mazurier op de trompet. Ehm, een jazzprogramma zou je eigenlijk niet kunnen beginnen als het over de trompet gaat. Met eh, meneer Louis Armstrong. Dat is toch wel de godvader van alle jazztrompetisten. En dat ga ik ook laten horen. Mac the Knife. deer and he shows them pearly white. Just a jackknife as my keep dear, and he keeps it out of sight when the shark bites with his teeth dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's my key, dear? So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing life someone sneaking round the corner. Uh, is that someone back to knife? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down, and the cement's full waiting. That you back here, back in town. Yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And Maggie spent like a sailor did I might do something rash. Suki Dandre, Jenny Diver, Lottie Lynn, yeah, sweet Lucy Brown. Yes, the line forms on the right, dears. Now that my kid back Ja, Mr. Louis Armstrong himself. En ehm, hij is natuurlijk voor heel veel trompetisten de, het grote voorbeeld geweest. En Velen hebben hem eh, als inspiratiebron gevonden. En eh, zijn er goed mee weggekomen, zal ik maar zeggen. Zoals ook eh, de Amerikaan van oorsprong... van oorsprong opnieuw. De Amerikaan John Erik Kelso. John Erik Kelso. oorspronkelijk komen zijn ouders volgens mij uit Scandinavië. Dit terzijde. En die speelt met de Johnny Varro trio. En we gaan luisteren naar zijn vertolking op zijn trompet van The Touch of Your Lips. Erik Kelso bij het eh, trio van Johnny Farrow. Een trompetist die ongelooflijk mooi kan spelen... Eh, die ook ongelooflijk <laughs> mooi kan spelen... is uh, eh, Mr. Ruby Braff. hij speelde met Benny Goodman, Woody Herman... Buck Clayton, Bud Freeman en van alles en nog wat. En heeft heel veel opgenomen. Is uh, bewierookt tot en met omdat hij tot in de puntjes beheerst... en prachtig ballads kon spelen. Mooie gedragen, langzame nummers. En een voorbeeld daarvan ga ik nu laten horen. You've changed. Ja, dat was de trompet van eh, meneer Richard Williams. Eh, de trompet bestaat al... Eh, de voorloper van de huidige trompet bestond al ongeveer 2000 jaar voor Christus. Dus een lange geschiedenis is natuurlijk veel veranderd. En, en, en allerlei varianten. zonder ventielen, dat is pas allemaal later gekomen. Maar het aardige van dit instrument is dat je er eh, hoog en hard en luid mee kan eh, vertolken... maar ook ingetogen en mooi omvloerst. Eh, en dat is nou het interessante om in zo'n programma van alles wat te laten horen. En niet alleen maar van schetter, schetter, hier ben ik. Ingram Washington heeft een, ooit een cd opgenomen. Heeft heel lang in Nederland gewoond met zijn diepe, mooie, warme stem. En heeft op enig moment opgenomen met Kajan Witmer. Eh, op de bas Peter Björnhild. Marcel van Engel op het slagwerk. Olaf Hoeks op de tenor. En Mike Booth op de trompet en flugelhoorn. Ja, en we gaan luisteren naar eh, hun vertolking. Hun vertolking met z'n allen. Begeleiden ze Ingram Washington. Eh, op een mooie manier My Funny Valentine. doen natuurlijk Unforgettable. Unforgettable That's what you are clings to me How the thought of you does things to me And never before Has someone been more Unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. So, that's why, darling incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable. Ja, dat is eh, Red Rodney. What Will I Do? Oorspronkelijk een jazz waltz. Prachtig gespeeld. En van deze jongens ga ik naar een groep van destijds... de Nederlandse bassist en trombonist Jos Machtel... die jarenlang eh, de bassist is geweest in de Belgische nationale big band. Fantastisch, de jazz big band die is eh, weer terug in ons land. Maar dit allemaal terzijde, die heeft ooit met Chris Monen, gitarist en zanger, een eh, groep om zich heen gevormd. The Lost Wandering Blues and Jazzband. En daar speelt meneer Gene Clark trompet. Een vrolijk stuk, eh, ja, een compositie van Fats Waller. En het, het stuk is getiteld Florida Flow. Thank you. treat me sweet for the foe. Swinging shack in the stack with sweet Florida flow. She comes from a southern town. She lives there year around. Boy, does she know the angles. Where'd she get those big bow Call it light, but not too wide. Just twigs in between. Eyes are glancing, she's romancing that dances queen down the field called Tammy Emmy. Just like going home to big fat mammy. You ought to see those yummy scrammy for Florida flow. from a southern town. She lives there year around. Boy, does she know the angles. Where'd she get those big bojangles? Colored light, but not too wide. Just twigs in between. Eyes are glancing, she's romancing that danceless queen. Down the trail called Tammy and me. Just like going home, big fat mammy. You're seagulls, yeah, Miss Grammy, for Florida Lost Wandering and Blues Band. Roy Eldridge ligt nu op de draaitafel. Een bekende Amerikaanse jazz-trompetist in de jaren 30. Eh, hij bevond zich op de overgang van swing naar de revolutie van de bebop. En zijn manier van spelen werd vaak gezien als een combinatie van Louis Armstrong en Dizzy Gillespie. Wat hem de bijnaam Little Jazz opleverde. Ik ga nu hem laten horen in een opname waar de techniek van de gestopte trompet eh, duidelijk wordt. Dat is eh, dat ze de een, een demper in de trompet stoppen... of gewoon je hand ervoor houden... waardoor het geluid een heel andere, heel andere wollige klank krijgt. Luister naar Willow Weep For Me. gaan we niks aan toevoegen. Op de draaitafel in het programma ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag gepresenteerd door Peter Den Boer met als rode draad de trompet. Ligt nu een cd van L. Hurt. En dat is zo iemand die van alle markten thuis was. En dat heeft eh, ook uitgebuit tot eh, drie cijfers achter te komen. Een grote, stevige zware man... die als je hem met zijn trompet om zag komen... de indruk wekte dat hij alle ramen eruit zou blazen. En dat kon hij, maar hij kon ook gevoelig spelen. Speelde ook popmuziek. Eh, heeft heel lang in de top zoveel gestaan met eh, popmuziek. Eh, hij was samen met Herb Alpert in de jaren 60... de meest populaire trompetist van de Verenigde Staten. Heeft van alles en nog wat gedaan. Ook natuurlijk eh, op het jazzvlak. En niet onverdienstelijk. We gaan hem eh, horen, onze L Hurt. You'll Never Know. Daar voegen we niks aan toe. El Hurt. Onze Nederlandse Lils McIntosh heeft uh, vele cd's opgenomen. Waaronder een met Peter Beets aan de piano. Chris Monen, die we een paar nummers geleden hoorden, op de gitaar. Erik Robaert op de bas. Martijn Vink op het slagwerk. En Jan Wessels op de trompet, schuine streep, vlugelhoorn. En Sjoerd Dijkhuis op de sax de laatste allemaal jongens die we in het verleden hier in de programmering van jazz in Zandvoort hebben kunnen horen. Ik ga laten horen um, Lils McIntosh in een stuk waar Jan Wessels de trompetsolo neemt. En dat heet eh, On a Clear Day. day. Rise and look around you, and you'll see who you are. On a clear day, how it will astound you that the glow of your being outshines every star you feel part of, every mountain, sea, and shore you can hear from far and near a world you've never heard before. Oh, babe, on a clear day. On that clear day, you can see On a Clear Day. Lils McIntosh. Het eerste uur ZFM Jazz op zondag zit er alweer op. Maar na eh, de break zometeen hebben we nog een uur... Een prachtige muziek overal vandaan en in allerlei soorten maten. We, we, ik, u en ik, we gaan eh, het eerste uur afsluiten met eh, een stuk van de cd Tuba Hayes, dat is een saxofonist, en Clark Terry de trompetist van de cd, de New York Sessions.